Een voorspoedige start. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse president Obama vraagt het congres om ruim 60 miljard dollar voor het herstel van de schade die de zware storm Sandy eind oktober heeft veroorzaakt in de staten aan de oostkust van de VS. De gouverneurs van de staten New York, New Jersey hadden gevraagd om 83 miljard dollar. In een reactie spreken ze van een goed begin. Ze gaan ervan uit dat Obama om meer geld zal vragen als duidelijker wordt hoe groot de schade werkelijk is. Rusland zegt dat de NAVO zich wil mengen in de Syrische burgeroorlog. Dat zou blijken uit de stationering van Nederlandse en Duitse Patriot-raketten in Turkije... en uit de waarschuwing van de Amerikaanse president Obama aan Syrië om geen chemische wapens te gebruiken. Rusland is een trouwe bondgenoot van de Syrische leider Assad. Nederland en Duitsland sturen Patriot-raketten naar Turkije om dat land te beschermen tegen mogelijke aanvallen vanuit Syrië. Volgens de Russen kan de NAVO een kleine schermutseling langs de Turk-Syrische grens aangrijpen om zich actief te mengen in de strijd in Syrië. Op het Indonesische eiland Bali is een Siciliaanse maffiabaas gearresteerd. Het is de 40-jarige Antonino Vitale die de leider zou zijn van de Villa Bate-clan. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij moord, mensensmokkel en wapenhandel. De Italiaanse politie ontdekte dat hij op Bali zat door het afluisteren van telefoongesprekken van familieleden en vrienden. Als de Indonesische justitie ermee instemt, wordt Vitale uitgeleverd aan Italië. de grootste kerstboom ter wereld is weer te zien. De verlichte zendmast loop ik bij IJsselstein. Vorig jaar konden de 120 lampjes er niet in worden gehangen door brandschade. De kerstboom in IJsselstein is 367 meter hoog. De kerstverlichting kost 60.000 euro is betaald door donateurs. Dat zijn voornamelijk omwonenden. Het weer. Vannacht is het droog en helder met minima van min 2 in Zeeland tot min 10 in het oosten.